Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de haven van Hannover zijn Koerden en Turken met elkaar op de vuist gegaan. De Koerden protesteerden tegen de Turkse militaire operatie in Syrië. Ze werden naar verluid aangevallen door passagiers van Turkish Airlines. De Duitse politie gebruikte pepperspray om de groepen uit elkaar te drijven. Op Schiphol was ook een protest van Koerden. De MUCC wist een escalatie te voorkomen. De kijkshop is failliet. Alle 70 winkels gaan dicht en 400 mensen raken hun baan kwijt. Vorig jaar sloot Kijkshop al een flink aantal vestigingen... en kondigde het bedrijf aan dat het de roer om moest. Maar de Zweedse eigenaar zegt nu dat pogingen om de online poot stevig uit te bouwen zijn mislukt. President Trump is blij dat de democraten, zoals hij het noemt, weer bij zinnen zijn gekomen. De democraten in de Senaat stemden vandaag alsnog voor een tijdelijke begroting waardoor de shutdown van de Amerikaanse overheid na drie dagen voorbij is. In ruil daarvoor beloven de Republikeinen serieus te zullen kijken naar de kwestie van de Dreamers. En dat zijn zo'n 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS kwamen. Topambtenaar Hans Veilbrief wordt zoals verwacht voorzitter van de Euro-werkgroep. Dat is de ambtelijke werkgroep die de vergaderingen van de Eurogroep voorbereidt. Velbrief is nu nog topambtenaar bij Financiën. NRC meldde vorige maand dat oud-minister Dijsselbloem langer voorzitter van de eurogroep had kunnen blijven, maar dat Nederland dat blokkeerde om zo de kans op een Europese topfunctie voor veilbrief te vergroten. In Geldrop heeft de politie een man bekeurd die met 500 ballonnen in zijn busje rondreed. De ballonnen kwamen tegen de voorruit aan, waardoor de bestuurder volgens de politie niet naar rechts kon kijken. De man is eigenaar van een feestwinkel en was met de heliumballonnen op weg naar een school in Geldrop. Hij kreeg een boete van 230 euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. minimaal rond 3 graden. Morgen veel bewolking met vooral in de middag af en toe regen of motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Woensdag nog wat zachter, ongeveer 13 graden. Met smiddags regen en vooral langs de kust veel wind.